met het internationaal. Denemarken bereidde zich in januari voor op een aanval van de VS op Groenland. Bronnen melden aan de Deense publieke omroep dat er zakken bloed naar Groenland werden gevlogen... net als explosieven om in geval van nood landingsbanen op te blazen. De Amerikaanse president Trump dreigde begin dit jaar meerdere malen met het innemen van Groenland... en hij sloot daarbij militair ingrijpen niet uit. De Europese regeringsleiders zijn in Brussel en ze gaan het vooral hebben over de oorlog in het Midden-Oosten... en de hoge energieprijzen die daarvan nu al het gevolg zijn. De verwachting is niet dat er maatregelen worden aangekondigd om die stijging te beperken. Ook premier Jette is er niet voor om Europa breed in te grijpen. Het is zijn eerste Europese top als premier. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan volgende maand overnachten in het Witte Huis bij president Trump. Het koningspaar dineert met de president. En premier Jette is daar ook bij. Trump had de koning en koningin uitgenodigd om langs te komen tijdens een staatsbezoek aan de VS. De uitnodiging volgde na de NAVO-top vorig jaar in Den Haag. President Trump mocht toen slapen bij de koning in Paleis ten Bosch. Het schaatspak van Jutta Leerlam, dat onlangs werd geveild voor het goede doel... blijkt niet het pak te zijn dat ze aan had tijdens haar Olympische races in Milaan. Dat is bekendgemaakt door sportkoepel NOC-NSF en veilingaanbieder MBS. Leerdam won vorige maand op de 1000 meter Olympisch goud en zilver op de 500 meter. Haar schaatspak werd vervolgens geveild voor 195.000 euro. De nieuwe eigenaar vindt het niet erg dat ze het pak niet heeft gedragen, zegt de sportkoepel. Het goede doel krijgt gewoon zijn geld. Het weer zonnig, weinig wind. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst bewolking en wat regen. Maar later steeds meer zon en dan wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.